Twee mannen en een vrouw raakten bij die schietpartij gewond. Een van de mannen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is onbekend. Ook de precieze rol van de aangehouden mannen is onduidelijk. In de VS is een voormalig politieagent veroordeeld tot 3,5 jaar cel... vanwege zijn betrokkenheid bij de gewelddadige dood van George Floyd. Die stierf twee jaar geleden in Minneapolis nadat een andere agent minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan had gedrukt. Floyds dood leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. De vandaag veroordeelde oud-politieman is een van de vier agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd. Twee van hen zitten ook jarenlange celstraffen uit. De zaak tegen de vierde agent loopt nog. Een schedel van een Tyrannosaurus rex is op een veiling in New York verkocht voor ongerekend 5,8 miljoen euro. Dat is een stuk minder dan vooraf was ingeschat. Veilinghuis Sotheby's rekende op een opbrengst van wel 19 miljoen euro. Vooral omdat het de eerste keer was dat een behoorlijk complete T-Rex-schedel werd geveild. Experts vermoeden dat het vertrouwen uit de markt voor fossielen is verdwenen omdat onlangs de veiling van een T-Rex-skelet werd afgelast. Er waren twijfels ontstaan over hoeveel botten echte fossielen waren. Het weer. Het vriest en daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Ook kunnen in het westen en noorden sneeuwbuien vallen en komt er lokaal dichte mist voor. De komende dag eerst grijs, later breekt de zon door. Langs de kust en in het noorden vallen winterse buien. De temperatuur loopt op tot iets boven nul.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 Gotta get some passion from a woman. Stop. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can, I can you give it up, give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad, I just wanna make you sweat.